Gestart. Clemens Peters met het NOS-journaal. Congres begonnen van de regeringspartij ANC. Naar verwachting wordt morgen bepaald wie Jacob Zuma gaat opvolgen als partijleider. De nieuwe leider zal na de parlementsverkiezingen van 2019 vrijwel zeker de nieuwe president worden. De twee grootste kanshebbers zijn vicepresident Cyril Ramaphosa en Nkosazana Dlamini Zuma, de ex-vrouw van de huidige president. Onder Dlamini Zuma zal er naar verwachting weinig veranderen in Zuid-Afrika, terwijl Ramaphosa het land wil hervormen en de strijd wil aangaan met de corruptie. In Tel Aviv zijn opnieuw duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen corruptie in de regering. Aanleiding is een wetsvoorstel waarin het de politie wordt verboden om de conclusies van een corruptieonderzoek tegen premier Netanyahu naar buiten te brengen. De betogers noemen de wet een schaamteloze poging om Netanyahu te beschermen en om het volk belangrijke informatie te onthouden. Premier Netanyahu wordt ervan verdacht dat hij geschenken heeft aangenomen van Israëlische zakenmensen. De brandweer in Zuid-Holland is vandaag met groot materieel uitgerukt naar het eiland 10 gemeten... om daar tot de ontdekking te komen dat er alleen een vuurkorf in brand stond. Een boer op het vasteland waarschuwde de brandweer dat hij op het eiland rook zag. En omdat 10 gemeten geen eigen brandweer heeft... liet de brandweer drie grote blusauto's met de pont overzetten. Maar die vonden slechts een smeulende vuurkorf. Koploper PSV heeft zich hersteld van het puntenverlies van de afgelopen week. Thuis werd ADO Den Haag met 3-0 verslagen. Al na zeven minuten was het 2-0 door twee doelpunten van Luc de Jong. Van Ginkel maakte er na een half uur een, uit een penalty 3-0 van. Heerenveen won thuis met 1-0 van NAC Breda. En Pek Zwolle wist in Tilburg een 2-0 achterstand tegen Willem II... om te buigen in een 3-2 overwinning. Saimak maakte twee treffers voor de Zwollenaren. Het weer. De temperaturen dalen vannacht tot rond het vriespunt, waardoor het glad kan zijn. Morgen droog met geregeld zon. Later gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt morgen een graad of vijf. Dit was het. Zandvoort, heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu.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 Straight to the letter, duplicate cheddar, pop the hip, then keep on stepping. Level with the grip, keep a loose to my lip, and make sure white boys can dance to my shoes. You don't know, you better ask somebody. Let the music play all night. Make the people feel alright. Make the people hot, make the people rock. Cause when you start, you just don't stop. We run game forever. Never say never. Throw money on my back cause I can spin it Straight to a letter. Duplicate cheddar pop the hip. They keep on slipping. Never with the grip. Keep a little to my lip. And make sure white boys can dance. Give me shit. Give me shit. All night. Give me shit. Global House Vibes with DJ Malzo. It's your boy, Crazy. What's up, baby? What's up, baby? What's up, baby? Uh. Wake up, wake up, wake up, wake up. Oh, she do it right. Vibes with DJ Malzo. with DJ Malzo. do you want? If I tell stuur je allemaal fijne dagen en...